7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Op de Atatürk-luchthaven in Istanbul zijn 39 mensen omgekomen... inclusief de drie zelfmoordterroristen. Dat zegt de Turkse premier Yildirim. Ook zijn er bijna 150 gewonden gevallen. Voor zover nu bekend is bij het Nederlandse consulaat... zijn er geen Nederlanders getroffen. Uit het eerste onderzoek blijkt volgens Yildirim... dat de aanslagplegers eerst om zich heen hebben geschoten... en zichzelf daarna hebben opgeblazen. Hij zegt dat er aanwijzingen zijn dat IS de aanslag heeft gepleegd. De aanval is nog door niemand opgeëist. Vanwege de aanslag is de luchthaven een tijd ontruimd geweest... maar inmiddels is het vliegverkeer deels weer op gang gekomen. Premier Rutte tekent het associatieverdrag met Oekraïne niet als het verdrag niet wordt aangepast. Hij wil nog een uiterste poging doen om het associatieverdrag van de EU met Oekraïne zo te wijzigen dat het tegemoet komt aan de bezwaren van de nee-stemmers. Hoe die aanpassing er precies uit gaat zien, weet hij nog niet. Nederland en Italië hebben gisteravond voorgesteld om de niet-permanente zetel in de VN-veiligheidsraad te delen. Het idee is dat de landen ieder één jaar plaatsnemen in de raad, omdat er na vijf stemrondes nog steeds geen winnaar uit de bus is gekomen. Vandaag wordt er mogelijk gestemd over het voorstel. Uitbehandelde kankerpatiënten en oncologen proberen de ziekte toch nog te bestrijden met experimentele medicijnen. In de afgelopen drie jaar hebben artsen zeker 1700 terminale patiënten medicijnen gegeven die nog niet tot de markt waren toegelaten. Dat heeft de Volkskrant onderzocht door een beroep te doen op de wet openbaarheid bestuur. Experimentele medicijnen mogen gebruikt worden als de arts toestemming krijgt van de farmaceut en de geneesmiddelenautoriteit. En dan nog het weer. Verspreid over het land valt er nog wat regen, maar in de loop van de ochtend trekken de buien weg. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden op de A6 Lelystad-Buiden voor Muidenberg. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Afrit Arkel en harningsveld giessendam Op de A27 vanaf Breda naar Utrecht tussen Geertruidenberg en industrietrein Avelingen en eh, tussen Gorkum en Lexmond.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 Get with it, girl. With the bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and won't be long till I hit the dance floor.